Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart... naar het ongeluk met de kranen en het brugdeel in Alphen aan de Rijn. Drie mensen zijn aangemerkt als verdachten, werd bekendgemaakt op een persconferentie. De drie hadden zich gemeld bij de politie omdat ze graag hun verhaal wilden doen. Ze zijn aangemerkt als verdachten zodat ze het recht hebben op een advocaat... en niet verplicht zijn om vragen van de politie te beantwoorden. Volgens het OM is het nog veel te vroeg om te concluderen of er sprake is van schuld of van strafbare feiten. Er is nog steeds grote onduidelijkheid over het aantal gewonden. Burgemeester Spies kon vanavond niet zeggen of er gewonden zijn gevallen. Eerder op de dag werd gesproken over tenminste 20 gewonden. Later was er sprake van één. Intussen zoeken reddingswerkers nog steeds verder naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Bewoners van 51 huizen in Alphen aan de Rijn kunnen vannacht niet thuis slapen na het ongeluk. Ruim 400 mensen uit het gebied hebben zich inmiddels gemeld bij de opvanglocatie van de gemeente. De ME wordt vannacht ingezet om hun verlaten huizen te bewaken. De olieprijs is vandaag met ruim 5% gedaald. De prijs van een vat olie zakte voor het eerst in ruim een half jaar tot onder de 50 dollar. Begin mei kostte een vat nog 68 dollar. Een jaar geleden was het nog 115 dollar. Onder meer de dalende vraag en de toegenomen productie van Amerikaanse oliemaatschappijen vormen de oorzaak van de prijsdaling. Er komt waarschijnlijk een nieuw tribunaal dat, tijdens, dat de Kosovaarse opstandelingen gaat berechten... die tijdens en na de oorlog met Servië in 1999 oorlogsmisdrijven pleegden. Het parlement van Kosovo heeft ingestemd met grondwetswijzigingen die dat mogelijk maken. Waarschijnlijk wordt het tribunaal gevestigd in Den Haag. Vorig jaar concludeerde een onderzoeksteam dat er inderdaad harde bewijzen zijn voor de oorlogsmisdaden. Dan nog het weer. Komende nacht kan er een bui vallen.